Jelle Seubring met het NOS Journaal. De onderhandelingen tussen Iran en de VS kunnen later deze week of begin volgende week weer verder gaan. Dat zegt een Iraanse bron tegen persbureau Reuters. Afgelopen weekend werd er voor het eerst onderhandeld in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Maar dat leverde niets op. Er is een tijdelijk bestand in de oorlog in het Midden-Oosten, maar daar is oneenigheid over. Het bestand loopt tot volgende week woensdag. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuidoosten van Turkije... zijn zeker 16 mensen gewond geraakt. De dader was een oud-leerling van 18 of 19, zegt de gouverneur van de Turkse regio. Volgens ooggetuigen schoot hij in de school met een jachtgeweer in het rond. Leerlingen sprongen uit paniek uit het raam. De schutter weigerde zich over te geven en heeft een eind aan zijn leven gemaakt. Een motief voor de schietpartij op de Turkse school is niet bekend. Op de eerste zittingsdag van het proces rond de kunstroof uit het Drents Museum... is duidelijk geworden dat aan de deal met de verdachte langdurige onderhandelingen vooraf gingen. Dat akkoord eh, resulteerde bijna twee weken geleden... in de teruggraven van de gouden helm van Coto Vanesti... en twee van de drie gestolen armbanden. Welke strafvermindering de twee verdachten krijgen... maakt het OM pas later bekend. De helm en de armbanden behoren tot het nationale erfgoed van Roemenië. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie... is in hoger beroep veroordeeld tot 450 euro boete. Drie jaar geleden plaatste hij op X een bewerkte foto... van toenmalig ministers Kuipers en Van Gennep... met daarop een nazi-vlag. De rechter gaf een voorwaardelijke boete... maar Van Houwelingen ging in hoger beroep. Volgens het gerechtshof is het Kamerlid schuldig aan belediging... en moet hij de 450 euro ook echt betalen. Het weer veel zon vandaag met zo'n 12 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zondag, maar dan in de loop van de dag wat meer bewolking. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In regio Noord-Holland met name nog vertraging op de A7... vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knopen Zaandam de kop van 17 kilometer file. Vanaf afrit Avenhoorn een uur vertraging. 40 minuten oponthoud op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad-Zuid. Daar zijn ze nu aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. 6 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file...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 Dat zegt een Iraanse bron tegen persbureau Reuters. Afgelopen weekend liepen de onderhandelingen tussen de twee landen in Pakistan nog vast. In Turkije zijn 16 mensen gewond geraakt bij een schietpartij op een middelbare school. Een oud-leerling kwam de school binnen en begon met een jachtgeweer om zich heen te schieten. De schutter maakte daarna een einde aan zijn leven. En in hoger beroep is FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen veroordeeld tot een geldboete van 450 euro. Drie jaar geleden plaatste hij een nepfoto van ministers Kuipers en Van Gennep met een natievlag op X.